De ochtendspits is rustiger verlopen dan normaal. Volgens de ANWB heeft de oproep om niet de weg op te gaan duidelijk geholpen. Geldt in het hele land code oranje vanwege sneeuwbuien die langzaam naar het noorden trekken. Voor de avondspits verwacht de ANWB extreme vertraging. Verschillende scholen in het land hebben leerlingen en leraren vandaag vrijgegeven. Sommige scholen blijven de hele dag dicht. Ze vinden het te gevaarlijk als leerlingen en medewerkers de weg op gaan. Op andere scholen stoppen de lessen eerder, zodat iedereen op tijd naar huis kan. Het lijkt erop dat de moord op Milika van Doorn in Zaandam is opgelost. De politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij haar in 1992 heeft verkracht en gedood. Uit DNA-sporen bleek dat de dader van Turkse afkomst was. Uit een DNA-verwantschapsonderzoek vorige maand kwam een familielid van de dader naar voren. De dader had zelf geweigerd aan het onderzoek mee te doen. De politie in België heeft twee verdachten opgepakt in de moordzaak van zakenman Marcel van Hout. Hij werd vorige maand doodgevonden in zijn villa in Neerpelt. Volgens Belgische media zijn de verdachten de 45-jarige ex van de zakenman en een klusjesman. Ze zouden ontkennen dat ze er iets mee te maken hebben. Het kabinet wil de kieswet aanpassen om belangenverstrengeling te voorkomen. Zo mogen kandidaten zelf niet meer lid zijn van een stembureau. Verder wil het kabinet dat gemeenten de verkiezingsuitslag voortaan op internet publiceren... zodat eventuele fouten eerder aan het licht komen. De veranderingen zouden in 2019 moeten ingaan. Het weer op veel plaatsen sneeuwt het al. De komende uren valt ook in het midden en noorden sneeuw. De sneeuwval houdt, houdt tot ver in de avond aan. Er kan tussen de 5 en 15 centimeter sneeuw vallen. Morgen gaat het dooien, 1 tot 4 graden. En er valt dan nog een enkele winterse bui. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De sneeuw trekt de Randstad binnen. Inmiddels eh, is het in eh, delen van Zuid-Holland ook gaan sneeuwen. Hou rekening de komende uren met gladheid. En als je je reis kan uitstellen, doe dat dan, want er wordt veel sneeuw verwacht.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 Tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave, suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. thousand miles is very far through the snow. I'll think of you wherever. it's cold. fire. Eh, up in your high place, liars. Time is ticking for the empire.